of de koper echt 16 is. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en vooral in het noorden is er kans op een bui. Er staat een stevige noordwestenwind. Het is vanmiddag en morgen een graad of 10. Morgen eerst vrij zonnig en droog en s'avonds kans op wat regen.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 Mm-hmm. well we know better, just look in the gonna do it anyway. Gonna do it anyway. Something so strong. And I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. thought that my pride was gone.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 Boeren die stukken land opofferen om weidevogels te laten broeden... krijgen in Friesland een vergoeding van 1000 euro per broedpaar per jaar... De provincie wil zo het verlies van broedgebied door de verlegging van de A31 compenseren. Het gaat om 140 paren van weidevogels zoals de kieviet en de gutto. Die broeden in een gebied van 142 hectare. De A31 tussen de afsluitdijk en Drachten wordt verplaatst om de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren. Het project kost 221 miljoen euro. De compensatie voor de weidevogels is begroot op 4,2 miljoen euro over 30 jaar. Jongeren die ondervraagd worden over drugs spreken niet altijd de waarheid, maar hun ouders ook niet. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. In het onderzoek bleek dat tieners 52 keer vaker cocaïne hadden gebruikt dan ze toegaven. Ouders hadden 6,5 keer vaker kook gebruikt dan ze zeiden. Zowel de tieners als de ouders wisten van tevoren dat ze na de ondervraging een drugstest zouden ondergaan. Bij het gebruik van cannabis waren de resultaten ongeveer hetzelfde onderzoekers benadrukken dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven als ze over drugs worden ondervraagd. Ze vinden dat doktoren en wetenschappers er niet vanuit moeten gaan dat kinderen en hun ouders eerlijk zijn over drugsgebruik. De zoektocht naar een van de succesvolste Sherpa's van Nepal is gestaakt vanwege het slechte weer. Sherpa Nima, die de Mount Everest 19 keer heeft bedwongen, werd afgelopen zaterdag overvallen door een lawine. Hij bevond zich toen vlak onder de top van de Barunse, een berg van ruim 7100 meter. De afgelopen dagen hebben collega's Sherpa's, onder wie de broer van